7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Poll is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt... om de laagste prijsgarantie in see-by-fly-winkels, meldt de Telegraaf. De Consumentenbond had geklaagd dat de winkels een laagste prijsgarantie aanbieden... terwijl bij online winkels vaak goedkopere aanbiedingen te vinden zijn. klanten van de see-by-fly-winkels krijgen het verschil terugbetaald... als ze ergens anders een goedkoper product vinden... maar in de voorwaarden staat dat internetwinkels daar niet onder vallen... De winkeliersvereniging vindt dat reizigers niet worden misleid. De sluiting van de politiebureaus gaat tientallen miljoenen euro's per jaar meer opleveren dan verwacht. Dat meldt het AD op basis van een voorspelling van de politie zelf. Het sluiten en verkopen zou eigenlijk bijna 77 miljoen euro per jaar opleveren. Dat wordt 115 miljoen is de schatting. Van de 400 politiebureaus die begin 2015 open waren, gaat ongeveer de helft dicht... Ze worden vervangen door grotere en kleinere steunpunten. President Trump heeft zijn stafchef in het Witte Huis vervangen. Reince Priebus wordt opgevolgd door John Kelly, nu nog minister van Binnenlandse Veiligheid. Trump maakte het nieuws bekend met een bericht op Twitter. Volgens Priebus stapt hij zelf op. Het was bekend dat hij problemen had met communicatiedirecteur Anthony Scaramucci... Die beschuldigde Priebus van het lekken van informatie naar de pers en het tegenhouden van zijn komst naar het Witte Huis. En de eerste band U2 heeft gisteravond een videoclip opgenomen in de gashouder in Amsterdam. Een paar honderd fans mochten daarbij zijn, ook waren er zo'n 200 figuranten ingehuurd, schrijft het AD. voor welk nummer de clip is bedoeld is niet bekend. U2 treedt vanavond en morgen nog op in de Amsterdam Arena. Het weer lokaal vallen wat buien.